Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD en PvdA komen met een wetsvoorstel waarmee een einde moet komen aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening van de alimentatie. Volgens VVD en PvdA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en ouderwets. Zo gaat het nog steeds uit van een werkende vader en een zorgende moeder, terwijl steeds vaker sprake is van co-ouderschap en de moeder ook steeds vaker werkt. Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse regeringspartijen donderdag instemmen met het Europese noodfonds. Binnen de regeringspartijen CDU, CSU en FDP vinden een aantal fractieleden dat Duitsland te veel opdraait voor de Griekse schulden. De linkse oppositie heeft gezegd dat als er geen grote meerderheid komt, dat wat hem betreft het einde betekent van de coalitie. Op de Duitse televisie zei Merkel verder dat er geen alternatief is voor het noodfonds. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoek doen naar het wetenschappelijk werk van ex-hoogleraar Diederik Stapel. Stapel werd begin deze maand ontslagen als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg wegens wetenschappelijke fraude. Hij had onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters vervalst. Omdat Stapel in 1997 is gepromoveerd aan de UvA, is ook daar besloten tot een onderzoek. Een commissie moet in kaart brengen of Stapel heeft geknoeid met gegevens. Defensie begint vandaag met de grootste militaire oefening in 15 jaar. Operatie Falcon Autumn speelt zich vooral af in Drenthe. Er doen 2500 militairen aan mee van verschillende krijgsmachtonderdelen. De oefening duurt tot 7 oktober. Hoogtepunt is woensdag. Dan wordt op het TT-circuit van Assen een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht.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 A15 naar Rotterdam bij Hardingsveld 3 kilometer en op de A15 verder naar Europoort bij Rotterdam Charloes 3. Dan de A15 een stukje verderop naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 4 kilometer en op de A28 Zwolle Utrecht daar staat tussen Hoevelaak en Leusden ook 4 kilometer.